ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 80 kilometer file in onze regio. Op een paar plaatsen rijdt het langzaam. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Velsen 10 minuten vertraging. Kwartiertje op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij Alfred Nieuwveen. En op de N230 vanuit Maarsen naar Utrecht bij Utrecht-Overvecht 10 minuten vertraging. De andere kant op richting Maars op de N230 bij Maarserveen. Uh, eh, 10 minuten vertraging.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 Aanleiding is de gasprijs die snel stijgt door de oorlog in het Midden-Oosten. Ook België gaat mensen die zijn gestrand in het Midden-Oosten evacueren. Daarvoor zetten ze militaire vluchten in. Voor Nederlandse gestrande reizigers vliegt vanavond een KLM-vlucht uit Oman. Drie mannen hebben celstraffen gekregen voor het plaatsen van een explosief... bij een woning in het Brabantse Nieuwkuik in 2024. Daarbij raakte een vrouw zwaar gewond. De opdrachtgever van de aanslag was boos omdat zijn ex een nieuwe relatie had. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Dit is ZFM. and empty in despair. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love.